De bond wil niet zeggen om welke clubs het gaat, maar drie clubs zouden zwaar in de financiële problemen zitten. Ook veel gemeenten maken zich zorgen, blijkt uit een enquête van de NOS onder wethouders van gemeenten met een club uit het betaald voetbal. De wethouders zeggen dat voetbalclubs financieel steeds afhankelijker worden van gemeenten. Vanmiddag komen de sportwethouders van zo'n 20 gemeenten in Utrecht voor het eerst bijeen om over de problemen te praten. Informateur Opstelten gaat naar verwachting vandaag naar de koningin met zijn eindverslag. Daarna kan VVD-leider Rutte worden benoemd tot kabinetsformatuur. Gisteren ging de hele fractie van het CDA akkoord met de komst van een VVD-CDA-kabinet dat gedoogsteun heeft van de PVV. De CDA's Koppenjan en Ferrier zeggen dat zij Wilders willen ontmaskeren. In oog op morgen zei Koppenjan dat Nederland zich houdt aan internationale verdragen. Veel dingen die Wilders wil kunnen niet eens, zei hij. Hij laat zich blij maken met een dode mus, vindt Koppenjan. Ferrier wees op de inburgeringscursussen. Als we zien dat die gebruikt worden om grote aantallen mensen het land uit te werken, zullen we dat blokkeren, al dus Ferrier. Jongeren zitten meer dan dat ze bewegen. Volgens instituut TNO doet nog niet de helft van de jeugd dagelijks een uur of meer aan sport. Volwassenen doen het beter, twee derde heeft voldoende beweging. Tien jaar geleden groeide het aantal actieve volwassenen snel, maar nu is die groei er bijna helemaal uit. De regering van Hongarije zegt dat de breuk in een dam met vervuild slip heeft geleid tot een ecologische catastrofe. Het duurt zeker een jaar voordat het gebied is schoongemaakt. De schade loopt in de tientallen miljoenen euro's. In drie provincies is de noodtoestand van kracht.